witte gerken zijn er verdromboen. Ze hebben ons op expeditie gestuurd, op kosten van kanaal Droe. Kon GPA en klieren pakken we niet mee. Het was graaglijk plezant voor ons shoppen, worden wel verbrand. hangen. We voelen ons gelijk als toes. We hebben opboot gangen, blote kont en blote moes. Dat is mijn expeditie, allemaal in bloedkuif. Schoenmannen zijn verdetten, dat is de boterkuif. Oh oh, deze is een visje. oh oh, deze is de life. Ein jeder rang hier een visje. so dat is van mijn life. Hoera! Stop, goed ontvangen. We voelen ons gelijk als We hebben een het gangen, bloed en kont en bloed moes. Dat is mijn expeditie, allemaal in bloedkuif. Schoenmannen zijn verdetten, dat is de boterkuif. Oh oh, deze is een vision, oh oh, deze is de life. Ein jeder rang hier een bisschen, so dat is van mijn life. Wij ons knieën op de grond. Er die rit in brand. Ah!